Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij de eeniging in Parijs zijn zeker zes agenten gewond geraakt. Een van hen vloog in brand toen hij werd geraakt door een molotovcocktail. Hij is met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De rellen ontstonden vanmiddag toen betogers die niet bij de vakbonden horen... met vuurwerkstenen en brandbommen begonnen te gooien. De Franse politie reageerde met charges, traangas en waterkanonnen. Vijf betogers zijn opgepakt. De 1 mei-manifestatie trok naast vakbondsleden ook veel antifascisten... die betoogden tegen het Front National van presidentskandidaat Marine Le Pen. Schrijver Auke Kok heeft de Nico Scheepmakerbeker gewonnen... de prijs voor het beste sportboek van het jaar... Hij krijgt de prijs voor zijn boek 1936 over de Olympische Spelen in Berlijn in Nazi-Duitsland. Er waren in totaal vijf boeken genomineerd, waaronder de bestseller Mijn Gevecht van Thijs Sonneveld over wielrenner Thomas Dekker. Auke Kok kreeg de beker uit handen van juryvoorzitter Ad Melkert in De Wereld Draait Door. Hij is nu bezig met een biografie over Johan Cruijff. Vitesse is op de markt in Arnhem gehuldigd voor het winnen van de KNVB-beker. Rond half negen verschenen de voetballers en trainer Henk Vrezer op het podium... waar ze werden toegejuicht door 15 tot 20.000 fans. Niet iedereen paste op het plein. Een aantal mensen moest vanwege de drukte de huldiging op schermen buiten de hekken volgen. Onder andere burgemeester Boele Staal feliciteerde Vitesse met de eerste prijs in de clubgeschiedenis. Hij zei dat het gemeentebestuur van Arnhem trots is op de spelers. Voor de huldiging maakten ze een rondrit door de stad in een open bus. Ondanks de regen stonden langs de route veel mensen. Het weer, vanavond en vannacht kan in de noordelijke helft van het land wat regen vallen, minima rond 8 graden. Morgen veel bewolking en buien, slechts af en toe schijnt de zon en het wordt 13 tot 15 graden.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 Tijd 21 uur en bijna 3 minuten. Dus tijd voor CFM Cinema. Samenstelling en presentatie Auko B. Het is weer gelukt. We hebben een aardige collectie mooie soundtracks eh, gevonden... om vanavond eh, ja, uit te zenden. En in het eerste uur komen onder andere aan bod... My Best Friend's Wedding, One Day, Drive, The Boy Next Door... The Way We Were. Ja, dan is de eerste uur alweer bijna voorbij. ja, we hebben er zin in. Dus eh, we gaan mooie muziek draaien. En we beginnen met een echt een heel fraai nummer. Ik zal er zoiets over vertellen. Dirty Rain heet het. En het is van Andrew Combs. Dirty Rain. Where all the pretty places Where Did They Go? Dat is de vraag die Andrew Combs eh, zich af in het nummertje Dirty Rain. Een eh, droevig, prachtig liedje over de manier waarop we de planeet om zeep helpen. Het beeld van kinderen die alleen nog maar in de vieze regen kunnen spelen. Dat laat je niet meer los. Prachtig mooi lied. En een ehm, melancholieke zangstem en een zeer smaakvol strijkersarrangement. En Andrew Combs is eigenlijk de hit van de maand mei. En dat is deze plaat zeker waard. Het komt van de cd uit 2017. Canyons of My Mind. Andrew Combs. Ja, dan komen we bij de eerste film die wel vaker gedraaid wordt. En dat is My Best Friend's Wedding. En dit is een bekend nummertje ervan. Tell him. CFM Cinema. En dit komt uit de film My Best Friend's Wedding. En dan zal even het verhaal vertellen. Een film met in de hoofdrol Julia Roberts, eh, Dermot Mulroney en Cameron Diaz. Eh, zij had hem ooit gedumpt als minnaar en hij werd haar beste vriend. Maar nu hij dreigt te trouwen met een ander, wil ze hem terug. Juliana, gespeeld door Roberts, heeft vier dagen de tijd... om met valse trucjes de huwelijksplannen van Michael te saboteren. Het is Hogan's speelfilmdebuut. Uh, Muriel's Wedding was echt een een knaller van de ergste soort, om het maar zo te zeggen. Eh, deze tweede film van hem kreeg hij grote sterren... maar is wat minder dan die eerste film. Toch is hij zeker de moeite waard om te kijken. Dus heb je er zin in? Woensdagavond om 3 mei om half negen. My Best Friends Wedding. En als het altijd kan, dan draaien we daar heel veel muziek uit.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 Thing that there's just too for some, oh, but just for every, every, everyone. Best Friends Wedding. Daar hebben we het over. En eh, daar zit aardige muziek in. En daar gaan we rustig mee door. Eh, wat ik nu draai, dat is eigenlijk muziek wat ik normaal altijd in tweede uur draai. Maar dan kan je vast even proeven. De soort die in tussen 10 en 11 op de rol staat. Dit is van eh, James Newton Howard uit dezelfde film My Best Friend's Wedding. De suite. De suite from My Best Friend's Wedding. Eigenlijk muziek voor tweede uur. Maar ik wil het je niet onthouden. als je liever bent van dit soort muziek... dan moet je absoluut het tweede uur ook luisteren... want dan is het eigenlijk deze muzieksoort meer centraal. Uh, we keren terug naar de pop. Dat is het uitgangspunt altijd. Eerste uur wat meer popmuziek. Tweede uur wat meer romantisch, klassiek, jazz en alles. En dan kom ik bij een film die heet One Day. Eh, muziek gecomponeerd door Rachel Portman. En dat, ja, ik zou bijna zeggen, dit is een Rachel Portman uitzending. Want er zitten vrij veel films van haar in. Mona Lisa Smile, One Day, een nieuwe film die net uitkomt. Of die niet eens in Nederland draait, zie ik. Dus uh, het vandaag Rachel Portman dag. En ik begin met One Day en dan doe ik eerst twee popmuziekjes uit die film...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 een vriendschap voor het leven. Nou, daar gaat de film over. Romantisch film. Eh, en ja, waarom draai ik deze muziek? Nou, omdat we het eerste uur veel pop draaien. En hier zit redelijk wat pop in. Ook deze grote knaller. waarvan het einde heel erg mooi is. Ronan Keating, Life is a Roller Coaster. Maar dat weet je wel natuurlijk. Pieken en dalen, voor iedereen toch? Ja, grappig muziekje wordt in 3 minuten en 54 seconden is geperst. Ronan Keating, Live is a Roller Coaster. En in deze flutfilm, ja sorry voor het woord... zit ook nog een eentje van Tears for Fears... Seeds of Love, eh, Tears for Fears natuurlijk. En dan kom ik bij de dame die eigenlijk de soundtrack eh, eh, gecomponeerd heeft. En dat is Rachel Portman. En dat is een redelijk bekende Engelse filmcomponiste. Ik weet niet hoeveel films ze gemaakt heeft. Als ik zo het lijstje zo even doorscroll, dan zijn er heel veel. In de tweede uur ga ik in ieder geval muziek draaien uit de film Mona Lisa Smile. En haar nieuwe Their Finest. Een film waarvan ze de muziek in 2016 gecomponeerd heeft met een film die nu pas uitkomt. Prachtige muziek ook. En ook voor deze film eh, One Day heeft zij de muziek gecomponeerd. En dan gaan we eens even kijken waar we dat kunnen vinden. Maar eerst doen we dit. Oh, ik zei van, eh, eh, ja, die, die moeten we natuurlijk stoppen dan. Want anders eh, gaat het niet. Even kijken, waar heb ik hem staan hier? Ja, hier zie ik hem staan. De, ik zei al, eerst doen we dit. Dit is ZFM. En dan nu jullie speciale aandacht voor Rachel Portman... met de, de openingsmuziek One Day, titelmuziek. mevrouw kan er zeker wat van. Daar ga je twee uur meer van horen. Rachel Portman. Eh, dan kom ik bij ook een van mijn favoriete componisten. Een Italiaan. Het eh, eh, is Ortolani. geboren in 1926 en 2014 overleden. Maar daar ben je vast wel eens muziek van tegengekomen. Want zijn muziek is onder andere gebruikt in films van Quentin Tarantino. En laatst is er nog een film uitgekomen, Drive. Daar zit ook een nummer van hem in. Oh My Love zit daarin. En dat is, eh, wordt gezongen door zijn uh, echtgenote, dacht ik, uit mijn hoofd. Eh, dat is een prachtig nummer. Oh My Love. En dat wordt dan gezongen door, eens even kijken hoe ze ook alweer heette, Kat Katina Ranieri. prachtig nummer. Oh My Love. Dat is Ortolani. Oh my The sun rising from the river Nature's miracle once more day Gina Raneri. Eh, prachtig nummertje. Oh My Love. Gecomponeerd door Riz Ortolani, en gezongen door zijn echtgenote. Uh, dan komen we bij een film die deze week op televisie is. The Boy Next Door. Aanstaande dinsdag 2 mei om vijf voor half elf. Een erotische thriller van Rob Cohen. En eh, alleenstaande moeder Claire belandt in bed bij haar buurjongen. Die blijkt echt een psychopaat te zijn. Nou, dat beloof wat. Ik draai er maar één nummer uit. Nicest Thing. Muziek Randy Edelman. Randy Edelman. Eh, een andere grote film is de film The Way We Were. Muziek gecomponeerd door Marvin Hamlisch. En eh, ja, de romantische dramafilm 1973, eh, regie Sidney Pollack. En ja, zo'n een kaskraker geworden. Daar zit echt mooie muziek in. Heel veel prijzen gewoon. Ik dacht ook de muziek. Ik dacht de beste muziek, dacht hij dat hij een Oscar voor had. Het beste originele lid, lied, The Way We Were... Nou, dat, laten we dat maar gaan draaien dan. The Way We Were uit de film eh, The Way We Were. romantiek en drama van de bovenste plank. The Way We Were, een film met in de hoofdrol Barbara Streisand en eh, Robert Redford. Het gaat over Katie Morsowski, een politiek activiste... die haar communistische denkbeelden probeert te verspreiden. Tijdens haar studie ontmoet ze Hubble Gardner... die niet geïnteresseerd is in politiek, maar liever aan sport doet. Ondanks hun verschillen, de denkbeelden raken ze vliegt op elkaar... en jaren later, als, Gart, als Gardner tegenkomt... Uit, als Gardner terugkomt uit de militaire dienst, komen ze elkaar weer tegen... Nou, je snapt het al. Maar muziek om bij te likkenbaarden. Vandaar dat ik nog één nummertje doe. Remembering. CFM Cinema. Dat is het programma waar je naar luistert, filmmuziek. En dan komen we bij hetzelfde nummer, The Way We Were. Maar dit keer in de uitvoering van uh, Gladys Knight en de Pips. Eh, fantastische uitvoering door eh, een geweldige zangeres. Gladys Knight en de Pips. Moet ik hem even uitzoeken waar ik die heb staan. Ik, ah, oh ja, ik weet het alweer van het cd'tje I Feel a Song uit 1974. The Way We Were, Try to Remember. Mooie uitvoering, ik doe hem helemaal. Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Come to think of it as as bad as we think they are, these will become the good old days for our children. Hmm. But why don't we uh, try to remember that kind of September when when life was slow and and oh so mellow. Hmm. Try to remember. And if you remember, then follow. Oh, why does it seem that the past is always better? We look back and we think the winters were warmer, the grass was greener. The skies were bluer and smiles were bright. Can it be that it was all so simple then? Or has time rewritten every line? And if we had the chance to do it all again, tell me, would we?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 much too painful to remember. We simply choose to. remember the way we were. Do do. Ja, nog een keer de uitvoering The Way We Were Gladys en de Pips. En ja, aanstaande donderdag is natuurlijk 4 mei. En dat betekent dat er heel wat eh, oorlogsfilms op de buis komen. Onder andere Sophie's Choice. En het eh, frappant is, ook daarvan is de muziek van Marvin uh, eh, Hamlish. En dat is een heel bekend thema. Het love thema uit Sophie's Choice. Sophie's Choice is eh, donderdag 4 mei om vijf voor half elf op net vijf te zien. Eh, met in de hoofdrollen Meryl Streep, Kevin Klein. Het is een indrukwekkende verfilming van de roman van William Styron. Aankomend schrijver huurt anno 1947 een kamer in Brooklyn, New York... en verdiept zich in de bovenburen. Een door schuldgevoelens geplaagde Poolse die het, eh, ja, een bepaald concentratiekamp overleeft... en haar labiele vriend. Uh, Meryl Streep is imposant in de titelrol. Maar naast veel lof en prijzen was er ook nog wel kritiek. Vooral voor haar aangeleerde accent. Wat ze, eh, ja, het is een beetje komisch geworden. Het is een mengsel van Pools, Duits en Engels. En ja, daar moest ze natuurlijk ontgelden. Maar desalniettemin, prachtige film. Heb je hem nog nooit gezien? Kijken. Nog twee nummertjes uit deze film. Eh, de Coney Island Fun. ook uit Sophie's Choice, de aftitelmuziek. muziek. Sophie's Choice. En zo zitten we midden in de, de oorlogsfilms. En dan kan ik natuurlijk niet op Schindler's List heen. even kijken, die heb ik vast wel ergens staan. hebt naar het eerste uur van de eh, Cinema. Mijn naam is Alko B. en eh, we draaien filmmuziek. En daar gaan we twee uur eh, gewoon mee door. En het tweede uur staat onder andere op de rol Schindlers List. Zwartboek, Oorlogswinter. muziek van Ennio Morricone uit een oorlogsfilm. The Boy in the Striped Pyjama. Mirror, Mirror, One Day, Their Finest. Nou, kortom, heel veel mooie muziek de klok van tienen.